Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van meerdere tornado's in het middenwesten en zuiden van de Verenigde Staten is nog verder opgelopen. Inmiddels is bekend dat daarbij 18 mensen zijn omgekomen. In onder meer Arkansas, Indiana, Alabama, Illinois, Mississippi en Tennessee zijn dodelijke slachtoffers gemeld. In totaal waren er 50 tornado's in de VS. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Twee schapenhouders uit het Gelderse Renkun hebben uit voorzorg 160, 106 pardon, drachtige schapen naar Friesland gebracht. Hun hoop is dat de dieren daar veilig kunnen bevallen. Vorige week werden in twee nachten 23 van hun schapen doodgebeten. Waarschijnlijk was dat het werk van een wolf. De aanval leidde tot veel ophef. Schapenhouders hadden eerder een wolfwerend raster geplaatst. Uit onderzoek van de provincie bleek dat dat waarschijnlijk niet voldeed. Klimaatactivisten in Rome hebben het water van de bekende fontein bij de Spaanse trappen zwart gekleurd. Drie demonstranten goten er een plantaardige zwarte kleurstof in. Ze roepen de Italiaanse overheid op om te stoppen met milieubelastende subsidies, waaronder fossiele brandstoffen. De politie heeft het drietal opgepakt. Bij rellen in 2015 beschadigden Feyenoord supporters dezelfde fontein. In de eredivisie heeft AZ gelijk gespeeld tegen SC Heerenveen. Het werd 1-1. Daarmee dreigen de Alkmaarders hun droomseizoen in een paar wedstrijden te verspelen. Ajax en PSV lijken nu de belangrijkste kandidaten voor de tweede plek op de ranglijst... en het voorrondeticket voor de Champions League. AZ staat nog wel derde met één wedstrijd meer gespeeld. Dan het weer in het zuiden nog buien. In het noorden op de meeste plaatsen droog. Tijdens opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vannacht in Limburg regen, verder droog. Morgen is het ook zonnig en droog. En dan wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de Zeevinsluizen bij Den Oever. Het verkeer wordt beurtelings eh, over één weghelft geleid. Dat geeft nu wat vertraging eh, richting Heerenveen.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 Did you ever want me? Was I ever? Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fact. Damn. And it been what it been. Huh. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. God. But when he hit me, I'm not gonna respond. God. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you.